Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal huurwoningen is in een jaar tijd behoorlijk gedaald. Dat komt waarschijnlijk door nieuwe regels. Veel huisbazen hadden daar niet zo'n zin in... en hebben hun panden daarom in de verkoop gedaan. In totaal werden er volgens het kadaster 18.000 verkocht. Collega Roland Muller van de economieredactie legt uit waardoor het komt. Het allerbelangrijkste, de wet betaalbare huur is vorig jaar ingegaan. Dat betekent dat je niet meer een eh, ja, ongebreidelde huur kan vragen voor een, bijvoorbeeld een kleine woning. Het is een uitgebreider puntenstelsel geworden. Ja, dat heeft het dus wel onaantrekkelijker gemaakt voor een aantal eh, ja, huisbezitters die dus aan huur doen. Er zijn ook wel nieuwe huurwoningen bijgebouwd, vooral door de woningcorporaties. Maar niet genoeg om te voorkomen dat we in de vrije sector uitkomen op zo'n 5.500 huurwoningen minder. Het inzamelen van blikjes en flesjes gaat beter, maar nog altijd niet goed genoeg. In de wet staat dat minstens 90% van alle blikjes en plastic drankflessen moet worden ingeleverd. Volgens Trouw zitten we bij de blikjes nu op 84%. Bij de flessen gaat maar ongeveer drie kwart in de inleverautomaat veel PSV-fans beginnen carnaval met een domper. Hun ploeg werd gisteravond in de halve finale uit het bekertoernooi geknikkerd. In Eindhoven werd het 2-1 voor Go Ahead Eagles. PSV-trainer Peter Bos zat na afloop enorm te balen. Je staat in de halve finale. Eh, dan kun je niet een eerste helft afleveren wat je hebt gezien de eerste helft. In je eigen stadion, kom op. De Eagles spelen met Pasen dus de finale. De tegenstander weten we na vanavond, dat is AZ of Heracles. En Meta heeft sorry gezegd tegen Insta-gebruikers. Die klaagden gisteren massaal over moord en doodslag die ze ineens te zien kregen tijdens het scrollen. man die vertrapt wordt door een olifant, mensen die werden neergeschoten. Volgens Insta was er een probleem met de contentfilters. Topman Mark Zuckerberg zei eerder al dat hij daarop wilde bezuinigen... omdat die volgens hem slecht zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Of dat hier iets mee te maken had, dat weten we niet. Krijg je het weer nog. Vanochtend een beetje van alles wat. Af en toe grijs en buien, maar tussendoor ook opklaringen met zon. Vanmiddag trekt het verder dicht en is er meer regen. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar het is niet echt druk op de weg. Je kunt goed zien dat in een gedeelte van het land het voorjaarsvakantie is. Op de A9 toch een korte file richting Amstelveen... tussen Uitgeest en knooppunt Polderplein. 9 kilometer, 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging op de N247 Hoorn Amsterdam.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 Israël heeft 97 Palestijnen overgedragen aan Egypte. Volgens persbureau Reuters zijn het Palestijnen die van Israël niet meer in de Palestijnse gebieden mogen zijn. In totaal moeten deze ochtend meer dan 600 Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Het aantal huurwoningen van particuliere verhuurders is in een jaar tijd fors gedaald, meldt het kadaster. In totaal werden 18.000 van die huizen verkocht. Het aantal bedrijven dat kunstmatige intelligentie gebruikt is vorig jaar flink gestegen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een kwart gebruikt AI. De jaren daarvoor schommelde dat aantal rond de 14 procent.